Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. President Biden is tevreden met hoe de evacuatie uit Afghanistan is gegaan. Gisteren vertrokken de laatste Amerikaanse militairen... na 20 jaar in Afghanistan te hebben gezeten. Biden kijkt terug op een hele succesvolle actie, zegt hij zelf. Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in American history. Ook zegt hij dat Amerika niet anders kon dan vertrekken. Onze eigen minister Kaag van Buitenlandse Zaken is onderweg naar Qatar en Pakistan. Ze gaat daar overleggen over de situatie in Afghanistan. Ook bespreekt ze wat er nodig is om mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan... en zijn achtergebleven alsnog weg te krijgen. Een milieuclub heeft doodsbedreigingen gekregen van Formule 1-fans. Die dreigmailtjes kregen ze nadat ze een rechtszaak hadden aangespannen... omdat ze vinden dat er bij de Grand Prix in Zandvoort te veel stikstof zou vrijkomen. De milieuorganisatie heeft, met de politie, heeft het met de politie over de bedreigingen gehad. Ze denken na om aangifte te doen. Het is hartelijk versoepelingsdag in België vandaag. Een groot deel van de coronamaatregelen geldt niet meer daar. Cafés en restaurants mogen zelf weer bepalen wanneer ze dichtgaan... en klanten hoeven geen afstand meer te houden. Verder vervalt de thuiswerkplicht en mensen mogen iedereen weer thuis uitnodigen. Belgen moeten nog wel in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en in winkels een mondkapje op. En een emotionele rit voor 50 studenten die van Auschwitz naar Westerbork zijn gefietst. In twee weken reden ze meer dan 800 kilometer en bezochten ze oorlogsmonumenten en concentratiekampen. Gisteren kwamen ze over de finish in voormalig kamp Westerbork. Hey, De studenten zijn nog steeds diep onder de indruk van alles dat ze onderweg hebben gezien en meegemaakt. Nou, het was eh, fysiek zwaar, maar ook mentaal zwaar, want eh, het waren allemaal heftige plekken waar we zijn geweest. Auschwitz, Bergen-Belsen. Het hele verhaal omheen wat we allemaal hebben geleerd, dat was zo indrukwekkend. En wat we allemaal hebben kunnen zien, dat eh, is eigenlijk niet echt te beschrijven.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 En jij je echte feestbeest, word jij mijn spacebake. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we week fuck it op jouw dag is vandaag. jouw dag is vandaag. Hey, ze in het echt zien, mama. Weet je wat ik met hier heb?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 Ze gaan nu vanwege de bedreigingen aangifte doen bij de politie. De Amerikaanse president Biden zegt dat de evacuatie van Amerikanen uit Afghanistan buitengewoon succesvol was. Volgens het Witte Huis is 98% van de Amerikanen die het land wilden verlaten veilig in de VS. En in België worden veel coronaregels vandaag ingetrokken. De verplichte sluitingstijden in de horeca vervallen... en binnen hoeven klanten geen afstand meer te houden. Verder verdwijnt het thuiswerkadvies en het maximum aantal gasten thuis. Het weer eerst nog grijs met lokaal wat motregen.